Goedemorgen, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het verduurzamen van huizen kan en moet sneller, zeggen onderzoekers van TNO. Bijna de helft van de Nederlanders woont in een slecht geïsoleerd huis. En daar zou de overheid en woningcorporaties moeten beginnen met klussen. Kijk, heel belangrijk is dat eh, de slecht geïsoleerde woningen... en daar vind je ook eh, vaak veel mensen met lagere inkomens... dus daar concentreert die energiearmoede-problematiek zich ook. Dat zou eh, een eerste prioriteit moeten zijn. Het is ook nodig omdat we anders de klimaatdoelen van 2030 niet gaan halen, zeggen onderzoekers. Het aantal conflicten op de werkvloer is flink gedaald, zeggen juridisch adviseurs tegen het AD. Ze behandelen de afgelopen maanden zo'n 1800 zaken. Daar waren vorig jaar ongeveer 1000 meer van. Betekent trouwens niet dat we met z'n allen minder ruzie op werk. De werkgevers starten alleen minder zaken tegen hun personeel vanwege het personeelstekort. De herfstvakantie begint vandaag voor scholen in het midden en het zuiden van het land. De ANWB verwacht daarom drukte op de weg door mensen die op vakantie gaan. Maar ook door mensen die terugkomen. Want scholieren in de regio Noord waren juist deze week vrij. Mensen die met de auto naar Frankrijk gaan krijgen nog steeds het advies om met een volle tank over de grens te rijden. Dat land heeft een tekort aan benzine. Over precies een maand speelt Oranje de eerste wedstrijd op het veelbesproken WK in Qatar. Maar daar merken we op straat en in de winkels nog weinig van. Grote importeurs van oranje artikelen zijn bang dat we dat dit WK ook niet veel gaan zien. Maar als het aan de bewoners van de Marktweg in Den Haag ligt... hoeven we ons absoluut geen zorgen te maken. Die zijn al druk de straat aan het versieren, zag mijn collega Jeroen Schutijzer. Dank vol met vlaggen aan de muren, aan de palen. We hebben schitterende verlichting. Nou, we hebben allemaal hele splinternieuwe oranje mooie truien. We hebben allemaal iets, eh, iets laten zeg, lopen, lopen lappen met z'n allen. En we hebben sponsortjes hebben we erbij van de is om de hoek. En ja, het wordt gewoon schitterend. Echt. Ik roep ook iedereen op. Ga lekker je straat versieren. Want het is gewoon één groot feest. Stel nou voor, ik woon hier en ik vind het helemaal niet leuk. Dan ga je de straat uit. Dan nog het weer. Het is wisselende wolk met lokale bui. Later vanmiddag breekt de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Hoogtepunt van de files is wel voorbij. Nog een paar korte files in onze regio. Zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp. Vijf minuten vertraging hier met een file van 4 kilometer. En op de N207 Hillegom richting Alphen. Daar is het ook druk tussen de aansluiting met de A4 en afrit Nieuwveen.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 Er zouden nog twee opvarenden van de watertaxi worden vermist. De EU-leiders hebben vannacht in Brussel geen harde afspraken gemaakt over een maximumprijs voor gas. Ze hebben wel afgesproken om verder te praten over een compromisvoorstel dat op tafel ligt. En er rijden we treinen tussen Bergen-op-Zoom en Roosendaal. Maandag werd in Bergen-op-Zoom op een spoorwegovergang een bus doormidden gereden, waardoor treinverkeer onmogelijk werd. Het weer vanuit het zuiden buien, vooral in het binnenland. Later meer zon en het wordt 18 tot 20 graden.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 Without you, without you, I'm a good time with this all bingo, bingo. I never tell you, baby. This love will make me the No, no. I'm a good time, me what's up, bingo. I'm a hot to make me I'm a girl, I wanna make you.